Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Suriname viel de stroom uit vanwege een tekort aan elektriciteit. Dat is ontstaan toen eerder deze week een deel van de waterkrachtcentrale werd stilgelegd vanwege de lage waterstand. Het staatsenergiebedrijf sluit sindsdien onaangekondigd steeds wijken en dorpen voor meerdere uren af van elektriciteit. Het leidt tot felle kritiek van de bevolking. De islamitische staat vormt voor de VS mogelijk een grotere bedreiging dan Al-Qaeda. Dat zegt de Amerikaanse minister van Defensie Hegel. Hij noemt IS een organisatie die alles doet voor de ideologie. In Irak verwacht de minister een nieuw offensief van IS. Om de strijders terug te dringen zijn volgens de minister mogelijk ook luchtaanvallen in Syrië nodig. De Amerikaanse Nationale Garde gaat weg uit Ferguson. De militairen vertrekken omdat het twee nachten relatief rustig was in de voorstad van St. Louis. Sinds de ongewapende zwarte jongen Michael Brown was neergeschoten door de politie... waren er dagelijks hevige rellen in Ferguson. De Nationale Garde werd sinds maandag achter de hand gehouden... om verdere escalatie te voorkomen. Moeders kunnen vanaf volgende maand anoniem hun baby achterlaten in een vondelingenkamer. Die komen in Groningen en in Papendrecht. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming deed onderzoek of er een verbod nodig is op zulke kamers... Maar omdat er zelden kinderen te vondeling worden gelegd, is een nieuwe wet niet nodig. Dat adviseert de Raad aan staatssecretaris Teven. Kort na zijn overlijden is de as van Robin Williams uitgestrooid in de baai van San Francisco. Dat staat in de overlijdensakte die in handen is van Amerikaanse media. De acteur en komiek pleegde anderhalve week geleden zelfmoord. Een dag later is hij al gecremeerd. Of er een herdenkingsbijeenkomst komt, is niet bekend. Het weer, overdag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt hooguit 16 graden. In het zuidoosten nog enige tijd zon bij een graad of 20. Morgen en zondag trekken buien over het land.